Wouter met het NWS Journaal. De man die in de VS werd opgepakt voor het ontvoeren van een tienermeisje... en het vermoorden van haar ouders, heeft bekend. Volgens de openbare aanklager zei de 21-jarige verdachte... dat hij het meisje willekeurig had gekozen toen hij haar op straat zag. Hij drong s'nachts het ouderlijk huis van het 13-jarige meisje... in de staat Wisconsin binnen, schoot beide ouders dood... en nam het meisje mee naar een afgelegen hut 100 kilometer verderop. Daar wist ze zo'n 90 dagen later te ontsnappen. Waarom de man het meisje kidnapte is nog onduidelijk. De provincie, de provincie, gemeenten en bewonersverenigingen in Groningen... hebben voor het eerst gezamenlijk een brief naar de Tweede Kamer gestuurd... over de gasproblemen in de regio. Ze eisen dat er meer haast wordt gemaakt... met de afwikkeling van de aardbevingsschade... en het versterken van de huizen. Minister Wiebes kreeg bij een bezoek aan Groningen afgelopen dag te horen... dat het geduld van de regio opraakt. In Spanje blijven reddingswerkers vannacht proberen om een jongetje van twee uit een 110 meter diep gat te halen. De peuter viel zondag in het gat in de provincie Malaga. Het is onduidelijk of hij nog leeft. De hulpdiensten denken dat hij op grote diepte vast is komen zitten. Hoe het jongetje uit het smalle gat gehaald kan worden is nog onduidelijk. Een tweede gat graven kost te veel tijd. De Spaanse politie heeft 182 mensen opgepakt... op een boerderij waar hanengevechten werden gehouden. De inval was vlak bij de stad Murcia. Er is 300.000 euro in beslag genomen. Ook vond de politie messen en drugs. Op de boerderij waren bijna 100 gevechtshanen in kooien. De man die de leiding had over de gevechten... was daar in 2011 ook al voor opgepakt en zit nog vast. Het weer nog, de temperatuur daalt landinwaarts tot rond het vriespunt. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de ochtend kan er wat motregen vallen. Smiddags op de meeste plaatsen droog en ongeveer 8 graden. Woensdag blijft het zacht en gaat het later op de dag weer regenen. Dit was het NMS Journaal.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 I threw my own stunts, Jackie Chan with it. I threw my own stunts, Jackie Chan with it. Kick around, I'm getting money now, acting funny now. Thought she love me, but she only trying to fuck me for the clout.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 I'm wanted to for a moment, and she feels better. to live dat bij jou past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw keuze. ZFM. okay. People tell me to medicate. Fill my blood. 106.9. Dit is ZFM.